Kees Groot met het NOS-journaal. De Israëlische oud-president en voormalig premier Simon Peres... heeft een ernstige beroerte gehad met een grote bloeding in de hersenen. Dat zeggen de doktoren in het ziekenhuis waar hij is opgenomen. De 93-jarige Peres wordt in een kunstmatige coma gehouden en beademd. Hij ligt op de intensive care van een ziekenhuis in Tel Aviv. De man die begin deze maand werd doodgeslagen tijdens een ruzie op de Wallen... probeerde die ruzie niet te sussen, maar was actief betrokken bij de vechtpartij. Dat blijkt uit beelden die vanavond zijn getoond in opsporing verzocht. Eerder zei de politie dat de 32-jarige man uit Voorthuizen juist bemiddeld had. Hij liep bij de vechtpartij hersenletsel op, raakte in coma en overleed een dag later. Het OM heeft tien jaar cel en tbs geëist voor de moord op verpleegkundige Linda van der Giessen. Ze werd in augustus vorig jaar door haar ex-vriend doodgeschoten op een parkeerplaats bij het ziekenhuis in Waalwijk. De man zegt dat hij onder grote psychische druk stond. Maar volgens het OM gaat het om moord. De man zou zijn daad goed hebben voorbereid. Een van de mensen die gisteravond werden opgepakt vanwege de onrust in Zaandam is een Turks-Nederlandse journalist. Hij zegt dat hij de arrestatie van anderen stond te filmen en vervolgens zelf werd opgepakt omdat hij niet wilde weggaan. Inmiddels is hij vrijgelaten. De politie zegt dat uit de processen verbaal niet blijkt dat onder de arrestanten een journalist was. In de wijk Poelenburg in Zaandam geldt een samenscholingsverbod. PSV heeft zijn eerste wedstrijd in de Champions League verloren. In Eindhoven was Atletico Madrid met 1-0 te sterk. In de eerste helft werd een doelpunt van PSV afgekeurd en miste Guardado een strafschop. Niguez scoorde voor Atletico het enige doelpunt. Het weer, het wordt een warme nacht met minima rond de 18 graden. Morgen is het vrij zonnig en met 29 tot 32 graden is het opnieuw erg warm.